met het NOS Journaal. Het stormachtige weer levert vooral problemen op in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Zo waaide langs de A9 bij Amsterdam een grote reclamezuil omver. Ook kwamen er veel meldingen binnen van omgewaarde bomen. Vinkenveen sloeg een vallende boom een groot gat in het dak van een monumentaal pand. KLMI heeft code oranje voor extreem weer afgegeven voor het noorden van het land. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden. Automobilisten met een aanhanger kunnen beter wachten tot de storm voorbij is, meldt de ANWB. Een oud-rechercheur van de politie Twente is veroordeeld voor de aanranding van twee vrouwen. Hij heeft een werkstraf gekregen van 240 uur. Ook moet hij 800 euro schadevergoeding betalen aan een van de slachtoffers. De oud-politieman van 63 heeft in 2006 en in 2009 vrouwen lastiggevallen... die als getuige of verdachte betrokken waren bij misdrijven. Het Openbaar Ministerie had een half jaar cel geëist, maar volgens de rechter is een taakstraf genoeg, omdat de man psychisch en financieel al zwaar is getroffen door zijn oneervol ontslag zuiden van Australië heeft te maken met de ergste hitte in meer dan 100 jaar. Op sommige plaatsen is de temperatuur tot boven de 40 graden gestegen. Gewoonlijk is het in deze tijd van het jaar een graad of 30. Ziekenhuizen hebben inmiddels tientallen mensen opgenomen die onwel zijn geworden door de hitte. Mensen in het zuiden van Australië wordt aangeraden binnen te blijven. De overheid moet zorgen voor een goede overgangsregeling voor kunstenaars die gebruik maakten van de WWIC, een soort bijstandsregeling. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. In een zaak die was aangespannen door kunstenaars. Het kabinet heeft de regeling per 1 januari beëindigd. Maar de kunstenaars wilden een overgangsregeling. Omdat ze te weinig tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. En de rechter is het met hen eens. Het weer regen en een harde tot stormachtige wind. De kans op zware tot zeer zware windstoten. Temperatuur op 9 graden. Morgen afwisselend zon en buien en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij na een ongeluk met een vrachtauto. Een spoedreparatie op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam op de parallelbaan van de A16 vanuit Breda 3 kilometer voor de afrit Rotterdam Centrum.